7 Femke huis met het NOS Journaal. De Republikeinen zijn laaiend over het voornemen van president Obama... om per decreet miljoenen immigranten een werkvergunning te verlenen. Obama maakte dit vannacht tijdens een lang verwachte toespraak bekend. Het gaat om mensen die al minstens vijf jaar in de Verenigde Staten verblijven. De 11 miljoen illegale immigranten in Amerika hebben geen rechten... en zowel de Republikeinen als de Democraten erkennen dat de situatie een probleem is... maar de Republikeinen zijn het niet eens met de manier waarop Obama het wil oplossen. In het Zuid-Hollandse Ter Aar is zojuist begonnen met het ruimen van 43.000 kippen. Op het pluimveebedrijf is gisteren vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf is afgezet en er is een landelijk vervoersverbod ingesteld. Net als vorige week na de uitbraak in Hekendorp. Het is nog niet duidelijk of het om de zeer besmettelijke H5 en 8 variant gaat van het virus. Nederlandse werknemers in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en het wegtransport hebben last van oneerlijke concurrentie van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Het aandeel werknemers uit die landen nam in tien jaar toe van 4,9 tot 7,7 procent. Blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van minister Ascher. Mensen uit Midden- en Oost-Europa zijn goedkoper omdat voor hen geen pensioen en sociale premies betaald hoeven te worden. Vooral jongeren, laagopgeleide en allochtonen worden getroffen door de concurrentie uit Midden- en Oost-Europa. Voor het eerst sinds jaren zijn er dit seizoen genoeg kerstbomen voor de Nederlandse markt. Prijsverhogingen als afgelopen jaren zijn daarom niet te verwachten, zeggen kenners van de markt. Vorig jaar had driekwart van de Nederlanders een kerstboom in huis. En daarbij ging het in bijna de helft van de gevallen om een kunstboom. Naar verwachting worden dit jaar zo'n 2,5 à 3 miljoen echte kerstbomen verkocht. Het weer, het kan mistig zijn. Als de mist is opgelost schijnt de zon. Vanmiddag is er kans op lichte regen en er staat een stevige oostenwind. Het wordt 6 tot 9 graden. In het weekend is het een stuk zachter. 10 tot 15 graden met regen en af en toe zon. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A16 Breda richting Rotterdam op de hoofdrijbaan voor de Van Brienoordbrug 3 kilometer.